een Klomp met het NOS-journaal. Het verkeer ijzelt het nog en sommige wegen zijn daar spekglad. De A76 bij Simpelveld is afgesloten. De ijzel verdwijnt snel, maar vannacht kunnen natte wegen en sneeuwresten weer opvriezen. Daarnaast is er in een deel van het land dichte mist. Code oranje geldt nu alleen nog in Limburg. Voor de meeste andere provincies is code geel van kracht. Alleen al op de snelwegen zijn vandaag bijna 500 ongelukken gebeurd. Daarbij viel één dode. Bij het Stadion in Heerenveen is een schaatssponsor gewond geraakt bij een schietincident. Het gaat om Bert Jonker, de directeur van een ingenieursbureau dat onder andere Jorrit Bergsma sponsort. Na de EK-wedstrijden van vandaag werd hij beschoten op de parkeerplaats van Tialf en raakte gewond aan zijn hand. De politie weet wie de dader is, maar er is nog niemand aangehouden. Waarschijnlijk gaat het om een zakelijk conflict, zegt een woordvoerder. In Ivoorkust lijkt de opstand van militairen voorbij. De president van het West-Afrikaanse land zegt dat er een akkoord is bereikt met de muitende militairen. Die waren in opstand gekomen omdat ze meer loon willen en betere huisvesting. Volgens de president van Ivoorkust zijn alle eisen ingewilligd. Wel zijn er berichten dat militairen een uur na het bereiken van het akkoord de minister van Defensie in zijn kantoor hebben opgesloten. In Ede zitten honderden mensen mogelijk nog dagen in de kou... doordat er water in een gasleiding is gekomen. Zo'n 500 huizen en bedrijven in de wijk Maandereng hebben geen verwarming... en zitten ook zonder warm water. Netbeheerder Liander heeft het hele weekend en nog, mogelijk nog langer... om de gasleiding weer schoon te maken. De gemeente heeft voor een aantal gedupeerde kachels geregeld. Anderen kunnen overnachten in congrescentrum De Reehorst. Het weer is bewolkt met op veel plaatsen mist. In het zuidoosten eerst nog ijzel. Minima vannacht in het binnenland rond het vriespunt. Natte wegen kunnen daar bevriezen.